Ze legden een cordon om de Rijksdag en het kanslerambt van bondskanselier Merkel... Voorop in de stoet reden boeren uit Neder-Saxen. Die verzetten zich al tientallen jaren tegen de opslag van radioactief afval in Gorleben. Ook leden van de oppositie liepen mee. Net als de betogers zijn SPD, de Groenen en de Linkspartij fel tegen het plan van de Duitse regering om de 17 bestaande kerncentrales jarenlanger in bedrijf te houden dan de bedoeling was. De partijen zeggen dat er daardoor alleen maar meer afval bijkomt waar geen goede oplossing voor is. Paus Benedictus heeft in Londen een gesprek gevoerd met vijf slachtoffers van misbruik door geestelijken. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan heeft de paus hun verteld dat de Rooms-Katholieke Kerk er alles aan zal doen om te voorkomen dat opnieuw kinderen worden misbruikt. Vanmiddag had de paus tijdens een mis in de kathedraal van Westminster nog eens zijn diepe spijt betuigd voor wat hij noemde de onbeschrijfelijke misdaden die geestelijken hebben gepleegd. Buiten liepen zo'n 10.000 mensen mee in een protestmars. Ze riepen leuzen tegen de paus en de manier waarop de kerk omgaat met de misbruiksschandalen. Ook was er veel kritiek op de standpunten van Rome ten aanzien van homoseksualiteit en de rol van vrouwen in de kerk. In de Golf van Mexico wordt komende ochtend een laatste test uitgevoerd om vast te stellen of de lekkende oliebron definitief is gedicht. De test moet uitwijzen of de oliebron ook onder grote druk dicht blijft. De test duurt ongeveer een half uur en als die succesvol verloopt wordt het lek in de oliebron definitief dicht verklaard. Het olielek in de Golf van Mexico ontstond in april na een explosie op een boorplatform van oliemaatschappij BP. Zo'n 8 miljoen liter olie is in zee terechtgekomen. Dan het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Morgen overwegend bewolkt en in de loop van de dag ook regen. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij twee uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien belangrijker nog, op weg naar je vrije weekend. Nog heel even volhouden. Ik draai nog even de beste hits voor, eh, van Europa voor je. En dan is zover. Kan je weekend beginnen. Aflevering 37, dit trouwens alweer van het 20ste jaar van Euro Breakdown. 17 september 2010 is de dag van vandaag. 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat is een beetje de samenstelling van de lijst. Wil vast helpen zijn verdwenen B.O.B. met Airplanes na 13 weken. 14 weken Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It. Shakira met Waka Waka naar 18. En vorige week het langs genoteerd. Deze week eruit My Baby Left Me van Rox. Ricky L. Born Again, 11 plaatsen, daarmee de snelste stijger. Ina Amazing met 14, de snelste daler. En Kay Perry met California Girls, 18 weken lang alweer genoteerd in de lijst van Europa. 17 september is ook een dag van de tv-uitzendingen. Namelijk de allereerste aflevering van Pipo de Clown verschijnt op de Nederlandse televisie. 17 september 1958. 17 eh, september 2004, de eerste uitzending van Koefnoen verschijnt op de Nederlandse televisie. En een jaar later, voor de 25e keer, wordt Cuba wereldkampioen honkbal.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 Een beetje voor de eh, pokerspelers onder ons, All In. Vijf weken lang staan ze in de lijst van Europa. Van 21 gaan ze omhoog naar nummer 16. Daarvoor hoorde je het eh, broekie van de Euro Breakdown, Tim Burke. Afgelopen 8 september werd deze man pas 21 jaar. Deze zweet geboren in Stockholm. En zijn single Bromance hoorde je zes weken lang in de lijst van 22 omhoog naar nummer 18. Zometeen heb ik voor jou een stukje shownieuws.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 Drie weken lang in de lijst van Europa van 23 omhoog naar 15. We beginnen het show nu meteen met hot nieuws over John Mayer. Want John Mayer die is namelijk gestopt met twitteren. De 32-jarige zanger is van uh, eh, plan zijn fans voortaan op de hoogte te houden via zijn webblog. Wat gebeurt er als ik deze knop indruk? Waren zijn laatste woorden op de microblog Maar je noemde Twitter eerder al dom en suf. Kijk een man waar je mee kan praten, zeg ik dan. De laatste paar weken speel ik elke nacht met de gedachte om mijn Twitter-account op te heffen, zei hij in april al. En maandag voegde hij eindelijk daarbij het woord. De zanger verliest daarmee in één keer 3,7 miljoen volgers. Amerikaanse band eh, Maroon 5. Die gaat ook toeren. Volgend jaar door geheel Europa. En raad het of niet, ze komen ook naar Nederland toe. De heren geven op maandag 28 eh, februari een concert in Amsterdam. Maakt concertorganisator eh, Mojo dinsdag bekend. Maroon 5 trekt door Europa in het kader van het nieuwe album Hands All Over. De plaat is het derde studioalbum van de vijf Amerikanen. Het schijfje ligt vanaf vandaag in de winkels. En de eerste single Misery levert Moon 5 ook in Nederland alweer een top 10 hit op. De voorverkoop die is trouwens ook eh, vandaag gestart, dus wil je er een? Dan moet je even kijken op pptickets, pepetickets.nl. Nou, daar kan je vanaf dit moment kaarten bestellen voor Moon 5. Lady Gaga is weer eens de grote winnaar geworden. En deze keer van de MTV Video Music Awards. De zangeres die kreeg zondag in Los Angeles maar liefst 8 eh, beeldjes uitgereikt. In totaal werden er 16 prijzen uitgereikt, dus de helft ging met Lady Gaga mee. Gaga kreeg de prijs onder meer voor beste videoclip, beste montage, beste videoclip van een vrouwelijke artiest. De zangeres kwam een van haar prijzen zelfs ophalen guld in een vleesjurk, inclusief vleestasje. En het was nog maar een van de drie eh, extra vagante outfits die Gaga die avond droeg oud Cher reikte de prijs uit voor beste videoclip aan de zangeres en vermeldde daarbij dat ze alle wenkbrauwen deed fronsen toen Lady Gaga nog Baby Gaga was. Zelfs toen was ze dus al goed bezig met muziek. De zangeres die bedankte in bijzonder ook nog even de homoseksuelen voor het eindeloze aantal remakes van de videoclip Bad Romance. Hoewel de zangeres 13 keer genomineerd was, heeft Gaga met de 8 awards geen record gebroken. Peter Gabriel die nam in 1987 10 prijzen mee naar huis voor zijn videoclip eh, Sledgehammer. En de groep AH kreeg in 1986 8 awards. En dat was natuurlijk voor de clip van Take On Me. Dat dus eh, afgelopen zondag bij de MTV Video Music Awards. wij gaan verder met de lijst van Europa. We doen dat met een, een eh, groepje mensen. Wat zich Charis noemen. En een beetje hulp krijgt geloof ik van, uh, van Usher ook. Voor deze single Paramite. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. Ze gaan van 16 naar die 14e plek toe. me. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. I and I shall be, let we go. Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom of, even in a desert storm. has flown, a journey to a place unknown. We're going down in history. distance, I will never go. I'ma be the one to keep you safe.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 Vorige week namelijk terug te vinden op 18, deze week naar 12. Geeft ons zo rond half vijf even de tijd om achterom te kijken wat er allemaal gebeurd is in de lijst. Maroon 5, Misery, acht weken in de lijst. De eerste zitten blijven van vandaag op nummer 20. Hurts Better Than Love zak van 17 naar 19 in de negende week. Tim Burke, Bromance, staat 6 weken in de lijst, gaat van 22 naar 18. Joshua Radin, I Will Rather Be With You, staat 9 weken in de lijst, zak van 15 naar 17. Livehouse ging all-in vandaag, uh, eh, 5 weken in de lijst, van 21 omhoog naar 16. Tom Helson Sun and Arise, nu 3 weken in de lijst, van 23 al omhoog naar nummer 15. Charisse Pyramide staat 7 weken in de lijst, gaat van 16 omhoog naar 14. Elise Doolittle hoorde je ook hier, Pack Up, 5 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 13. Brandon Flowers, Crossfire, nu 6 weken in de lijst van de 18 omhoog naar 12. De nummer 11 deze week in de handen van Mark Ronson. Bang Bang Bang staat 11 weken in de lijst, zak van 9 naar nummertje 11. Op de tiende plek is er dan weer winst en wel voor La Fuenta en het Rosenberg trio. In hun zesde week gaat Guitara van 14 omhoog naar nummer 10. Sergio Guitara. Dat maakt het alweer eh, drie minuten over half vijf. Dat betekent dat we wel drie minuten te laat zijn. Maar ja, dat is toch weer een beetje de professionaliteit van dit programma. ZFM, Westkust, weerbericht. Tijd voor het eh, Westkust weerbericht natuurlijk. Vandaag lijkt het weerbeeld weer sterk op dat van gisteren. zon schijnt geregeld, maar er vallen ook wel wat buien. Noordwestelijke wind waait aan zeekrachtig. Temperatuur die blijft steken op een hele magere 15 graadjes. Vanavond en de komende nacht hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan nog altijd wel een buitje komen en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen verandert er opnieuw weinig aan dit beeld. De zon schijnt geregeld, maar er valt ook zo nu en dan een bui. De noordwestenwind die waait overwegend matig. De temperatuur die wordt opnieuw niet hoger dan een graadje of 15. Zaterdagavond, zondagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Nog altijd is er een buienkans en het koelt af naar een graad of 9. Wind wij dan uit het west tot zuidwesten overwegend matig van kracht. Zondag heeft de bewolking weer de overhand en valt de regen. Wind waait uit het eh, zuidwesten. De temperatuur stijgt in de middag naar een maxima van 16 graden. En dan laten we als het goed is het slechte weer een klein beetje achter ons. Volgens de weergeleren wordt het namelijk vanaf dinsdag weer een beetje nazomeren met een graadje of 23. Het ritme van Zandvoort. van Dam. Vorig uur gingen we al even terug naar het uh, zomerse WK met Kneen en de Waving Flag.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 I'm giving all the to make you stay? Or am I just a roadblock in your way? Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard. Something like a sunset, oh yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? she got a love like whoa. Girls got a love like whoa. I kind of feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Look so strong, then you move on. Now I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. It's like a hurricane speed train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can make take up all my time Cause you're the only one that can make a storm cloud break Pulling out the sun And I can get caught in the rain Can I get your lips to speak my name? Cause I've got some intuition or maybe I'm superstitious But I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down To counter this addiction You got me on a mission darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa seems so right. So would you say you're will be just fine? Would you say you're will be just fine? She's got a love like whoa. Girls got a love like whoa. De nummer 7 van deze week in handen van The Ready Set. Love Like Wow. Acht weken lang staan ze nu al in de lijst van Europa. Vorige week nog op 4, deze week leveren ze drie plekken in, dus naar 7. En vorige week op 7, deze week op 9. Jolande Be en Dickup, We Now Speak Americano. Acht weken lang in de lijst van Europa. Je zit er inderdaad eentje tussen. En wel op de achtste plek zak het van 6 naar 8 in de 12e week. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. tijd om de top 5 in te gaan. Dat doen we met een plaat die eh, zes weken geleden binnenkwam in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 31 stond. En deze week dus naar de vijfde plek toe gaat. En Bumpy Ride, zo heet inderdaad de single. En die is van Mohambi. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. dame die met California Girls alweer 18 weken lang in de lijst staat. Met deze doet ze het iets korter, 7 weken in totaal, Teenage Dream. Ze halveert wel de plek namelijk, vorige week op 8, deze week naar 4 toe. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Al dus Traffy McCoy. Hij wil graag een biljonair zijn. I Ja, nog één zitten blijven te gaan. Dat is deze. Wat Betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben? Die hoor je zo.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 De nummer 1 van eh, vorige week moet dus wat inleveren vandaag. Ze hebben één, eh, één dagje, ja, één weekje bovenaan gestaan. Sia, clap your hands. 9 weken lang in de lijst. Vorige week ging zij van 2 naar 1. deze week gaat zij van 1 naar 2 in de Euro Breakdown. van deze week en andere Dus van Sia, Clap Your Hands. Trevor McCoy, Billionaire op 3. K. Perry, Teenage Dream en Mohambi, The Bumpy Ride. De complete top 5. Nou ja, op één plaat na. Wie is deze week dan de beste van Europa? Deze week komt ze al binnen met The Only Girl in the World op nummer 35. En ze pakt nog eens even de nummer 1 positie met DMO. Acht weken in de lijst van 2 naar 1. Rihanna.